van 12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Bussemaker heeft geen aanwijzingen dat scholen op grote schaal hun VMBO- of MAVO-afdeling afstoten... om aantrekkelijk te blijven voor autochtone leerlingen en VWO'ers. Dat zei ze in het tv-programma WNL op zondag. Gisteren schreef Trouw dat scholen in stilte afscheid nemen van hun VMBO-afdeling. Daar zitten verhoudingsgewijs veel allochtone leerlingen en daardoor zouden autochtone scholieren wegblijven. Bussenmaker vindt het niet wenselijk als scholen hun VMBO of MAVO-afdeling afstoten. Ze zal het in de gaten houden, zei ze. Een medewerker van de Verenigde Naties die is besmet met het ebola-virus is voor behandeling overgebracht naar Frankrijk. De VN'er werkte in Sierra Leone om ebola te bestrijden en liep de ziekte daar op. Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid is de zieke met een speciaal vliegtuig van Sierra Leone naar Frankrijk gevlogen voor behandeling. De patiënt is in quarantaine geplaatst in een militair hospitaal bij Parijs. Over de identiteit van de VN'er is niets bekendgemaakt. Het is de tweede ebola-patiënt die in Frankrijk wordt behandeld sinds de uitbraak van de epidemie in West-Afrika. Een Franse verpleegster met ebola die in september werd gerepatrieerd is volledig hersteld van het virus. Bij een schatzoekwedstrijd in het Gelderse Wilp zijn onverwacht eeuwenoude munten gevonden. De organisatie had munten in de grond verstopt. De deelnemers moesten die met metaaldetectors opsporen. Een van de deelnemers vond munten die er wel erg oud uitzagen. Dat klopte, want die munten lagen er al veel langer en waren niet door de organisatie in de grond gestopt. Uiteindelijk bleek het om een schat van 58 munten te gaan die waarschijnlijk 200 jaar oud zijn. Wat de waarde is van de toevallige vondst in Wilp is nog niet bekend. Het weer, de zon schijnt flink en het wordt 15 tot 18 graden. Geleidelijk neemt vanuit het westen en zuiden de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen is het eerst vrijwel droog, maar later gaat het opnieuw regenen. De wind neemt toe tot windkracht 7 aan de kust. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug 6 kilometer file door werkzaamheden. Tot morgenochtend vroeg is daar maar één rijstrook open. Verkeer vanuit de Randstad naar Brabant rijdt het best om via de A27 of de A29.